treated me so wrong I can't take anymore And it looks like I'm never gonna fall in love Like I'm never gonna fall in De ideale schoonzoon, zo noemde eh, ze noemde men hem, <laughs> ja, eh, Tom Jones. En Fall in Love. Hoeveel vrouwen zijn niet voor hem gevallen? Trouwens, hij doet het nog steeds goed in eh, Engeland. Hij doet mee in zo'n talentenshow als jurylid en zo. Dat is allemaal wel grappig hoor, want deze man heeft een carrière van heb ik jou daar en zit dan toch in zo'n jury. Wel weer leuk eigenlijk. Tom Jones dus, aan het begin van een nieuwe aflevering van onze show. De zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We gaan je oren verwennen tot 12 uur. Met lekkere muziek om te ontspannen eerst en straks een beetje meer tempo en een paar mooie onderwerpen. Maar eerst muziek van Roger Whittaker.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 in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know is goed dat de microfoon niet open staat, want ik heb zojuist keihard te meegillen met dit prachtige nummer van Howard Jones, Hide and Seek. En wat worden je voor vrijheid voor Oh ja, Roger Whittaker, From Both Sides Now uit 1971. Straks in Dat is Gezellig komt Katja Kruid hier in de studio. Katja Kruid, zou je denken, wie is dat nu weer? Ja, dat is een eh, singer-songwriter. En eh, zij brengt straks een ode aan de countrymuziek. Nou, dat eh, belooft wat ik zou zeggen, stay touch me oh so tenderly. All the pain you keep inside wouldn't stop you from defending me. zo ontspannen op deze zondagmorgen. Ondanks eh, ja, de regen, het vocht. Het was hier een beetje klam toen ik binnenkwam. En eh, dan hoor je toch wel weer de hartverwarmende klanken van GoFam door de luidsprekers als je hier de studio binnenwandelt. Eh, en dat zetten we dan weer lekker door hè, op zo'n zondagmorgen als vandaag. Ilse de Lange, I Love You natuurlijk, heel hartverwarmend. En Romeo, ook zo romantisch met I'll Be Holding On. Ook alweer van een eeuwigheid geleden in de show, dus... Tijd voor een eh, mooie antieke van de Rolling Stones. Luister mee naar Play With Fire. Kom je er net bij? Goedemorgen. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me cause you're playing with me. mother, she's an heiress, owns a block in St. John's not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others. But you better watch your step, girl, or start living with your so don't play with me, you you're playing with fire. So don't en ongenadig. Ik was je kwijt, ik gaf het eerst niet toe. Een uitweg had ik niet, je was weer zo onhandelbaar baldadig. Nu zit ik hier en pieker, waar moeten we naartoe? Het maakt me in de war, het maakt me moedeloos en moe. juist weer droef? Is dit dan soms de kuil die jij zo vaak voor anderen groef? Soms ben ik te fel, mijn woorden veel te agressief. Dan zijn de misverstanden niet meer van de lucht. Ten slotte hadden we het fijn. Je doet wat water bij de wijn. Dat is beter dan een overhaaste vlucht. die wilde vlagen. Was het de storm of juist de blauwe lucht? Waar zit je al die tijd? Ik heb je nog ontzettend veel te vragen. Wat wil je dat ik doe? Ik wou maar dat je zei waar het op staat met jou en mij. Of is het feest alweer voorbij? Toen dacht ik bij mezelf, veel meer dan een paar dagen zal het niet duren. Zo koppig is geen mens, je weet dat het me spijt. Alle verwijten die ik had, was ik die avond alweer kwijt. Ik ben zo ongerust, pas alsjeblieft goed op jezelf Zorg dat je eet en slaapt, blijf niet te lang verborgen. Vergeet de tandarts niet vandaag, je moest nog bellen naar Den Haag. En de verjaardag van je vader overmorgen. Prachtige muziek van ja, Willem Nijholt, we zien hem natuurlijk altijd als eh, acteur. Maar natuurlijk is hij een begaafd zanger. Dat hoorde je ook wel in dit prachtige nummer Spijt op deze vochtige zondagmorgen. Verder de Rolling Stones en Play With Fire. Over een paar minuten, uh, minuut of vijf, zes... gaan we praten met Katja Kruid. Zij is singer-songwriter en ze gaat een album uitbrengen... Ja, met een ode aan de country. Hoe het allemaal zit hoor je zo meteen. Maar eerst nog even iets moois van Cliff Richard. Daddy's Home. Tuesday afternoon. All I could do was cry. But I made a promise that you treasure. weer aan de tompoezen zijn met een eh, leuk streepje slagroom erop. Luisterde jij naar eh, de Cornels op deze mooie, nou ja, wel vochtige zondagmorgen bij Go FM Cornels, 74, 75 en Cliff Richard ervoor met Daddy's Home. Mhm. Tijd voor andere muziek. We gaan eh, duiken in de country en western. Ja, de country heet het tegenwoordig natuurlijk gewoon. In de studio met Herman de Bruin is aangeschoven, jawel, Katja Kruid. Ze gaat een nieuw album opnemen. De details hoor je hier in het gesprek met eh, Herman de Bruin dus. Ik ga praten met een singer-songwriter, Katja. Ze brengt een ode aan de countrymuziek en ze zit in de studio. Katja, welkom. Ja, dankjewel. Eh, niet in country outfit? Nee, deze keer niet. Die, eh, maar dan ben ik uh, s'avonds en in het weekend genoeg in te vinden, ja. <laughs> Toch wel, <laughs> ja. ja. Maar de luisteraar ziet het toch niet, dus het maakt eh, niet uit. <laughs> Maar zingen, dat is iets wat je altijd doet. Maar singer-songwriter, dat betekent dat je ook zelf de liedjes maakt. Ja, nou, en ik weet niet eens of er een woord voor is, maar ik zing en ik schrijf de liedjes en ik speel ook nog uh, slidegitaar. Dus ik ben eigenlijk singer-songwriter. dat heet? Gitarist. Ja. Multitalent. <laughs> Noemen we dat. Ik nou, bedenk het zomaar. Maar, ja. ja, maar goed, ehm, dat is iets wat je graag doet. En dat is ook eh, waar je in verder wil? Ja, nou, ik heb altijd... Ehm, ik heb ook andere, andere interesses en ander werk. Maar ik heb altijd naast mijn, eh, mijn eh, naast mijn werk zoveel mogelijk muziek willen maken. En eh, eigenlijk eh, heb ik altijd al in bands gespeeld, in koren gezongen. Oh, en, ehm, maar de afgelopen jaren ook liedjes gaan schrijven. Ja, ja. En, en die wil ik aan zoveel mogelijk mensen laten horen. Ja, want je wilt zelfs een plaat op vinyl opnemen, las ik ergens. Ja, ja, ik wil dus ehm, voor het eerst eigenlijk mijn eigen liedjes gaan opnemen in een studio. Een mhm. professionele studio met dus, eh, eh, met dus een band. En die wil ik dan vervolgens laten uitbrengen op vinyl. Maar ook op Spotify, want niet iedereen heeft een uh, platenspeler. Maar... Nee, maar het is wel in de, deze periode nu, hè? Ja, dat vinyl weer terug. Ja, ja het is gewoon om echt nou, ten eerste je muziek echt fysiek ergens op te hebben. Dat je echt een, een ding in je handen kan hebben van... hé, hey, dit is mijn muziek. Maar het is ook... Eh, ja, ik vind zelf vinyl luisteren heel leuk... omdat je, ehm, omdat je het wat bewuster moet opzeggen. Het is niet één, één druk op je telefoon, zeg maar. Maar je moet, echt, eh, je moet het ook omdraaien... en dan ga je weer opnieuw eigenlijk luisteren naar de, tweede helft. Ja ja, ja, ja, ja, je hoort ook van mensen die het hebben... dat ze ja, maar dan luister ik veel intenser. En dan hoor ik ook die tik die ik altijd hoorde in die oude plaat. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. dus eigenlijk de schoonheid van de imperfectie dan. Om eh, dat album dat ik ga opnemen te, eh, ja, te, te betalen, ehm, ben ik een crowdfunding actie begonnen bij Voor de Kunst. En ehm, ja, daar, dat, die is nu eh, nu halverwege. En, eh, maar ik zoek nog steeds donateurs. Ik, ben al, eh, nou, ik heb al meer dan de helft van mijn bedrag. Maar ik zoek nog donateurs. En mensen kunnen die vinden via mijn website katjakruid.nl. Kijk, dan is dat in ieder geval duidelijk. Als mensen dat willen doen, dan denken ze ja. Ik weet niet wat voor muziek je speelt, maar je gaat ook nog, hebben we gevraagd, even een stukje laten horen aan mensen. En we hebben hier geen professionele muziekstudio, maar het gaat wel lekker klinken, dat weet ik zeker. Daar gaan we graag naar luisteren. Hoe heet het lied? Having My Cake. Ga je gang. Well, I tried to be a patient gal, just waiting for my turn. Better take it step by step, they say. But suddenly I figured out that they had much to learn, and life's too short to hold back anyway. I'd rather play with the bees without getting stung. Sing a classic song that's never been sung. Go all around town rather sleep till noon and see the break of dawn. Stay forever and be long gone. So I'm having my cake and I'm eating it too. They say I can't have both, that I'm cheating at the game. the same. I don't know what we're saying, but I always win. I like my ice cream and I'm still thin, so I'm having my cake and I'm eating it too. when I like my ice cream and I'm still thin, so I'm happy. Nou, het is een klein publiek, <laughs> maar het was ook in de studio. en eh, niet in de muziekstudio, maar ik denk dat het heel goed overkomt. Heb je er zelf een goed gevoel over? Ja, hartstikke leuk, dankjewel. Ja. Katja Kruid hoorde u als singer-songwriter met het nummer... Having My Cake. Um, waar kunnen mensen meer van jou horen? En die actie hadden we dat al gezegd. Ja, ja als je maar dat kan bent dan eh, kun je kijken op mijn website katjakruid.nl. Meer over mij en over crowdfunding voor mijn album. En gewoon kruid als dat ontploffingsmiddel, hè? Met Precies. een T dus. Ja. Ik wens je heel veel succes met wat er allemaal gaat gebeuren. En ook heel veel optredens, maar dat gebeurt al. En eh, ja, bij de toneelwereld zeggen we dan toi toi toi, dat doe ik nu ook maar. Katja Kruid, dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. a man to do. Obey. 恰好。 and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. mooie oude meuk van The eh, <laughs> Temptations en de Supremes op deze zondagmorgen. De vochtige zondagmorgen van uh, ja, GoFM. Het is niet anders. Het wordt wel een graad of 11, 12 vanmiddag. Dus eh, qua temperaturen niet verkeerd voor Sinterklaas. Het gaat allemaal gebeuren de komende dagen. <laughs> Ja. Ben je er al klaar voor? Ben je al bezig met surprises? Heb je je schoen al klaargezet? Heb je al een chocoladeletter in je schoen gehad? Hmm, ik nog niet. Hmm, hoe zou dat komen? Misschien ben ik toch wel weer stout geweest of ondeugend of wat dan ook. Hè? Ehm, Temptations en The supreme hoorde je dus met I'm Gonna Make You Love Me and For. Natuurlijk Brian Adams met een prachtig softe rocknummer. Yesterday was just a dream. Het loopt alweer aardig tegen elfen. Wat schiet de tijd op als je het naar je zin hebt, hè? Nou, eerlijk is eerlijk, want het is hier gezellig in de studio. De koffie is hier heerlijk. En de toppoezen zijn alweer op. Dus daar hebben we wel weer een beetje pech mee. Maar het is even niet anders. Gelukkig maakt de muziek heel veel goed. Luister mee naar de Hollies en Magic Woman Touch. looking through at yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know.

je toch hartstikke vrolijk van, van deze muziek? Ik wel hoor. Ja, echt wel. Ook eh, op een druilige rugdag als vandaag. Ja, gewoon wel. En ik hoop jij ook. Ook als je net je bed komt uitrollen, want dat zou natuurlijk ook wel kunnen, hè? Die donkere dagen en zo. Hmm. Zou ook eh, eigenlijk op zondagmorgen wel weer eh, wat willen omdraaien. Maar ja, zit er niet in, want we hebben een show te doen speciaal voor jou hier bij GoFam. Zometeen na 11 uur ga ik vrolijk verder met mooie muziek. Maar dan gaan we het tempo een beetje opkrikken. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. En tot aan het nieuws en de mededelingen Air Supply en Last in Love. Tot zo!